Putten met het NOS-journaal. De Britse luchtvaartmaatschappij Flybe heeft uitstel van betaling aangevraagd. De vliegtuigen blijven vanaf vandaag aan de grond. Reizigers wordt dringend verzocht om niet naar het vliegveld te komen. Het ging al langer niet goed, maar Flybe is verder in problemen gekomen... door de uitbraak van het coronavirus. En daardoor werden veel minder vliegtickets geboekt. De Britse overheid wilde nog wel te hulp schieten, maar andere maatschappijen waren daartegen. De concurrenten zagen de hulpplannen als illegale staatssteun. De maatschappij heeft zo'n 75 vliegtuigen en vloog op meer dan 80 luchthavens in het Verenigd Koninkrijk en in Europa. De Turkse president Erdogan is in Moskou voor overleg met president Poetin over Syrië. Ze praten vooral over de situatie in Idlib. Met steun van de Russen probeert Syrië de provincie Idlib weer in handen te krijgen. Turkije steunt de opstandelingen en wil voorkomen dat door de gevechten nog meer Syrische vluchtelingen naar Turkije komen. Met het overleg willen Poetin en Erdogan voorkomen dat de situatie verder uit de hand loopt. Uitkeringsinstantie UWV bekijkt of de systemen voor het opsporen van fraude juridisch in orde zijn. Daarmee wordt bijvoorbeeld bekeken of mensen in het buitenland onterecht en een uitkering ontvangen. Het computersysteem dat gemeenten daarvoor gebruikten, Siri, werd verboden. Er werden allerlei persoonsgegevens met elkaar vergeleken. En dat was volgens de rechter in strijd met de privacyregels en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Het UWV gebruikt Siri niet, maar houdt toch de eigen systemen tegen het licht. Schaatser Douwe de Vries stopt na dit seizoen. De Vries is nu 37. Hij begon als marathonschaatser, maar stapte over naar de lange baan... om ooit mee te kunnen doen aan de Olympische Spelen. Maar de Vries heeft zich nooit daarvoor kunnen plaatsen. En het weer, periode met regen. Eerst in het zuiden, later ook in het noorden. Het wordt ongeveer 7 graden. Morgen enkele buien, ook wat zon en ook dan een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeers. Verkeers. Dit is mooi van de ANWB. In Noord-Holland staan nog 10 eh, files. Dat valt reuze mee met de vertraging. Op de snelwegen heb je hooguit 5 minuten vertraging. Op eh, de N203 van Alkmaar naar Amsterdam heb je nu 10 minuten extra nodig tussen Castricum en Uitgeest.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 Goedemorgen Zandvoort, eh, ZFM. Het is uh, eh, 5 maart reeds en het is 4 over 9. Nou, wat wil je nog meer? Het is eh, enorm, enorm gezellig hier in de studio. ik zit hier vrolijk in mijn eentje en we hebben natuurlijk de leukste muziek. En wat is er allemaal te doen in Zandvoort? Dit weekend heb je Jazz in Zandvoort in de krocht. Met Joke Bruis, dames en heren. <coughs> Ook nog een paar eh, films in het eh, Circus Theater. In het Circus Zandvoort. Bombshell Doolittle. Het grote slijmfilm. Nou ja, nog veel meer. Allemaal leuke dingen. En wat wil je nog meer? En eh, afgelopen donderdag beleefde Pride of the Beach een kick-off in het Zandvoortsmuseum. Here's in the Jonas Brothers. And eh, what a man gonna do is a man gonna do.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 is geen uh, kinderzinnen. a man gotta do what a man gotta do. Nou, dat is duidelijk. Dames en heren, goedemorgen ZFM, met geluid van Zandvoort. Hier is Chicago. kent u nog? Chicago, uit Chicago. Ja, ze zouden niet uit Lutjebroek komen. Dat zou een beetje raar zijn, hè? Ja. ZFM. Logman. Dank je. Bij ZFM in de morgen. Eh, dat je het weet. Ach, en dit is zo mooi. Kate Bush en Wuthering Heights. Wuthering, Wuthering. Blijf mooi, hè? Kate Bush uit Engeland. Wuthering Heights. Ooit ontdekt door iemand van Pink Floyd. En daarna was het eh, geschiedenis. Juist, juist, juist, juist. En het originele, oh, oh, ik bedoel het officiële lied van de Dutch Grand Prix 2020 wordt Beat Me van uh, eh, Davine Michel. Het officiële lied van de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix dat is leuk, hè? Tevens aan de zangeres op 3 mei, vlak voor de start van de race. Het Wilhelmus zingen, dames en heren. Ja, ook dat is niet gering. En de teams gaan niet over het strand eh, naar Zandvoort. Eh, hebben ze zelf een eh, klein beetje, klein beetje gedaan. Want die dachten van, nou, wordt toch een heel ding. Al de geneuzel. En, hebben ze goed gedaan, hebben ze goed gedaan. Hier is The Alan Parson Project. Bij ZFM Dancing on a High Wire. Zo heet het versje. En daar gaan we van genieten om kwart over negen geweest. Nog een kopje koffie. Lekker. Oh, hmm. Zing even mee, dames en heren. Niet allemaal tegelijk, want dan wordt het een zootje. We're living in a different reality. We're towing the same line. We give in. call it neutrality. Joke with no punchline. The silver plated hero meets a golden hearted whore. The odds will give you zero. She'll be leaving in a few days more. charity as long as I get my Dancing on a High Wire. Van de Alan Parsons Project. U kent hem wel. Vriend van de show. Zeggen we dan. De beste platen hier bij ZFM in de morgen.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 Lose Control. I lose control control. Eh, Medusa, eh, Medusa. Eh, dames en heren, goedemorgen. ZFM, bijna half tien. En hier is Anita Beker. Prachtige plaat. En zo sfeervol. En dat kunnen we gebruiken hoor. Deze vrolijke morgen. Hier is Sweet Love. Sweet Love. Ja, fijne liedjes hoor hier bij ZFM. Half tien precies, dames en heren. Als je negen uur op de zaak zijn, ben je nu te laat. Ja, ja, ja, ja, ja. zo werkt dat hè. Oh, ze blijven doorzingen. Kan geen genoeg van krijgen hier bij ZFM. En dat begrijp ik, dat begrijp ik. Heel goed, heel goed, dat is leuk. ZFM met geluid van Zandvoort. En wat wordt het weer vandaag? Hey Google, wat doet het weer vandaag? Vandaag valt er plaatselijk een bui in Zandvoort... met een maximum van 7 graden en een minimum van 5. Op dit moment is het 6 en bewolkt. Nou, dat valt er erg mee. Hè? Dat is toch leuk? hebben toch een redelijke goede dag.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 Zeker als je onder de douche staat. En dan hoor je het misschien niet, hè? Nee, kan ook nog. Ach, wil je... Ach, kijk eens even. Moderne muziek van heden ten dagen, dames en heren. Op ZFM met geluid van Zandvoort.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 In the thick of healing. een Biebertje. Justin Bieber natuurlijk. Lose you to love me. Sorry. Mashup. Dat staat hier. Dus ja, eh, dan zeg je dat ook. Zandvoort is eh, er klaar voor. Zandvoort is er klaar voor, voor de Grand Prix, dames en heren. En dan weet je dat. We gaan er vol in. Hebben er zin in. En het duurt niet zo lang meer hoor. Het duurt echt niet zo lang meer. Ik zou het je vertellen. Ik heb een eh, timer op mijn, eh, op mijn, eh, telefoon zitten. En dan zie ik dat het nog 59 dagen duurt. En nog maar 10 dagen voor de Grand Prix van Melbourne. En dan zitten we er helemaal in en dan weten we hoe Max zich gaat gaat eh, zetten in dat hele feest. Dua Don't Start Now. Bij ZFM in de morgen, het geluid van Antwoord. show Don't show. Don't start now, Dua Lipa. zo leuk denken dit. Zo gezellig. Maar Goedemorgen. Goedemorgen. Je luistert naar Geer Loogman bij ZFM. Ach, is dat zo?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 Ben je er ook nog bij? Bijna kwart voor tien. En eh, nog eh, even een klein disco-wappertje. Of we er al niet genoeg hadden. Hier is Love Unlimited. de vertaling van dit vrolijke mopje. Ik denk, ja, ik laat maar even weten. Misschien wist je het niet. Als je geen Engels spreekt, dan eh, kom je er ook niet. Nou, ik pak zo mijn paard en dan uh, ben, ga ik uh, vrolijk vandoor. Ik denk, ik doe een cowboy muziekje erbij. Wat wil je nog meer? Lekker kopje koffie gekregen van, van mijn collega. Die er ook is. Walter zelf, dames en heren, is te kunnen horen. En morgen, nee, oh nee, morgen niet. Nee, maandag weer. Maandag zit Walter er weer.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 And I don't think he's coming. daar nog wat van gehoord, hè? Een hoop hits gehad. Op een gegeven moment was het afgelopen met Lisa. Stansfield. Stansfield heet ze. Oh nee, mijn S. Spielt. Hallo, hallo, dat is lekker. Gitaartje erbij. U kent hem wel. Hij zat in de police en tegenwoordig heet hij Sting. Nou, kom maar. luisteraars van ZFM. Dit is de laatste voor uh, eh, 10 uur. Dat was Sting met eh, We'll Be Together, maar dat had je al door, hè?